Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Op piekdagen in juli moet Schiphol extra veel reizigers teleurstellen. Gisteren maakte de luchthaven bekend dat in de zomerperiode elke dag ruim 13.000 passagiers niet vanaf Schiphol kunnen vertrekken. Nu blijkt dat op zes dagen in midden juli nog meer passagiers afgewezen worden. Met die drukke dagen is nu iemand aan het puzzelen, vertelt verslaggever Wessel de Jong. Die ziet toch wel een paar moeilijke dagen in juli er aankomen. Zes in het totaal. 13 en 14 juli, 18, 19 en 20 en 23 juli. Nou ja, dat zijn dagen dat je dus beter niet kunt boeken. Meer voor zover dat nog mogelijk is. En als het tot annuleringen komt, dan zal dat in ieder geval zeker op dat soort dagen zijn. Vanaf maandag wordt er duidelijk welke vluchten geschrapt worden en wat dit betekent voor reizigers. Gemeenten gaan dit weekend extra plekken regelen om asielzoekers op te vangen. Deze noodhulp is tijdelijk en bedoeld om te voorkomen dat asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Er zijn al zo'n 300 plekken toegezegd. Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een vaste oplossing voor de komende maanden. Op het strand van Bloemendaal is een vrouw zwaar gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een pick-up truck van de dierenambulance. De dierenambulance was gebeld voor een zeehond op het strand. De vrouw had foto's gemaakt van het dier en ging later op haar handdoek liggen. De bestuurder van de truck had haar niet gezien. Veel boosheid bij Utrechtse mbo-studenten, want studentenkroegen mogen mbo'ers blijven weigeren. Een mbo-studente had eerder dit jaar een klacht ingediend... omdat zij als enige van haar vriendinnengroep niet naar binnen mocht in een studentencafé. Een Utrechtse wethouder is erin gedoken, maar die concludeerde dat zo'n deurbeleid niet verboden is... en dus kan hij er weinig aan doen. Deze mbo'ers zijn daar niet blij mee. Ik vind het belachelijk. Ik vind het heel naar. Ja, jammer, want ik wil ook wel eens met mijn vrienden ergens heen. Dus nou, dan mag ik niet naar binnen. En dan zie je andere mensen die wel eh, gewoon naar binnen mogen. Die misschien even oud zijn dan ik. De baas van de kroeg in kwestie zegt onder meer dat het verschil tussen mbo- en hbo- en wo-studenten te groot is. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Morgen flink warm. Het kan in het zuiden wel 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt nog langzaam gereden over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt in Nieuwmeer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud de andere kant op op de A4 richting Den Haag bij Rolof Arendsveen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A10 Zuid eh, vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file na een ongeluk.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 Can I be honest? I still want your hand drum, make you feel fine. Open your mind, feel it, feel it from the inside. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can, they can get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline, funkin' on time. Electro, electro is the new style. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can, they can get no better. them. Thank you. feel a little really feel me. Fellas. East Coast, feel me. Fellas. West Coast. Say what? Say what? West Coast Say what? Say what? South. Uh huh. Can y'all really feel me? Feel us. East Coast Philly. Feel us. West Coast.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 Along with all massive and all cool lineup, can't get me out. Believe me. Listen. Mercy, no you so thirsty. I'm time to flirt. Only way, Lamborghini mercy. No chick, she so thirsty. I'm in that juicy limbo with your girl, she tryna jerk. Only way, in mercy. No chick, she so thirsty. I'm in that juicy limbo with your girl, she tryna jerk. Only way, in mercy. some of our wives, some of them are Allah. Sight them a come from me satellites, can I send an army a man to protect we border? Tactically place MC from every corner. Bad man a rude boy, guard the barrier. Koji, ambush them with the fire. M take place the news, federal pull it tighter. Cause if we catch yourself, I see well you get tighter. some of our wives, some of them are Allah. Sight them a come from me satellites, can I send an army a man to protect we border? Tactically place MC from every corner. Bad man a rude the barrier. Forty, ambush them with the fire. Empty place the news. Fed up bullet cutter. That if we catch yourself, if I see will you get cutter. Pass on my our rights. I say now pass I say now eyes and nothing I ask on my ball rights. Rise. ballers in the house, some of all wise. Some of them are alarms. If we could just, if we could just, if we could just, if we could just. Ball, some of all wise, some of them are alarms. Sight them up and bomb me satellites, and I send an army a man. We protect we bother. Practically place MC for every corner. Bad man a rude boy, guard the barrier. Hold it, ambush them with the fire. MC place the news.